Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici praten vandaag weer over de begroting. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren werd er ook al tot s'avonds laat gedebatteerd over hoe het geld volgend jaar moet worden verdeeld. Duidelijk werd dat er waarschijnlijk een eind komt aan de verhuurdersheffing. De partijen hopen dat woningcorporaties daardoor meer sociale huurwoningen gaan bouwen. En verder kwam VVD-fractievoorzitter Hermans met het nieuws dat er nog een miljard euro verdeeld kan worden door de Tweede Kamer. GroenLinks en de PvdA vonden dat een gebaar van niks. Er is 1 miljard euro en wij zetten dat hekje open. Dat is arrogantie van de macht. Wij zetten dat hekje open. Wij bepalen hier met elkaar hoe dat geld wordt uitgegeven. Ik moet concluderen dat de VVD gewoon niet bereid is om de problemen van Nederland op te lossen. Het zou nu kunnen, Vandaag zou het kunnen en ik heb die bereidheid niet gezien. Later vandaag gaat het debat verder. Dan komt ook demissionair premier Rutte aan het woord. Vanaf dit weekend moet je je QR-code laten scannen als je bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop wilt. Maar er zijn helemaal niet genoeg BOA's om te controleren of dat ook gebeurt. De BOA-bond zegt in het AD dat er 2500 tot 5000 extra handhavers nodig zijn. Vooral in grote steden zijn te weinig BOA's. Meer dan een half miljoen Nederlanders leven in energiearmoede. Vaak eh, wonen ze in een slecht geïsoleerd huis en daardoor hebben ze een hoge energierekening die ze nauwelijks kunnen betalen. Als de gasprijs verder gaat stijgen komen deze en mogelijk nog meer huishoudens in de problemen. En in Australië heeft één vrouw met corona ervoor gezorgd dat 135.000 mensen in quarantaine moeten. Het land zit al lange tijd in lockdown, maar de vrouw die werkt als visagiste voor tv-shows kreeg een uitzondering om te reizen. Dat misbruikte dus ze en ze vloog voor haar plezier naar een aantal kustplaatsen. Na haar tripje werd ze besmet met corona. Zij en alle inwoners van de bezochte plaatsen moeten nu in quarantaine. De visagiste mag het allemaal komen uitleggen bij de rechter. Het weer, af en toe zon, al zijn er in het noorden meer wolken en daar kan ook wat regen vallen.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het CBS kwam de groei uit op 3,8 ten opzichte van het eerste kwartaal. Vorige maand werd nog rekening gehouden met een groei van 3,1 Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen concludeert TNO na onderzoek. De eerste dag van de algemene beschouwingen in Den Haag is even na middernacht afgesloten. Alle partijen zijn aan het woord geweest en straks na 10 uur begint de tweede dag met premier Rutte als eerste spreker.